Op de route komt een erehaag van 200 wagens en motoren, vertelt deze verslaggever van 1 Limburg. Gino hield van hele mooie auto's, eiketsauto's, grote auto's, motoren. Dat zagen we hier trouwens ook in de, in de straat, waar mensen veel geluid maakten met motoren. Dus of het een stille tocht gaat worden, dat weten we niet. Voor de dood van Gino is een man van 22 uit Geleen opgepakt. Hij hoort vandaag of hij langer blijft vastzitten. De jongen van 17 die dit, dit weekend werd opgepakt nadat hij een dreigmail stuurde aan leerlingen van een school in Beeldhoven zit nog steeds vast. Vorige week kregen de scholieren een mail met een foto van een vuurwapen en de tekst ik ga jullie allemaal doodschieten. De school was door de bedreiging een paar dagen dicht. Vandaag is hij voor het eerst weer open. Het minimumloon in ons land gaat over een tijdje waarschijnlijk flink omhoog. Van iets meer dan een tientje nu naar zo'n 14 euro per uur. EU-politici hebben er vannacht afspraken over gemaakt... omdat ze vinden dat de verschillen tussen landen nu te groot zijn. Binnen nu en twee jaar moet het zijn geregeld. En het Olympisch vuurbrandweer Komende vrijdag beginnen in Twente de Special Olympics voor verstandelijk beperkte sporters. En tot die tijd gaat de Olympische vlam langs alle 14 Twentse gemeentes. Begon vanmorgen vroeg in Holte met fakkeldrager Marjolein... die al even een warming-up had gedaan, zei ze tegen RTV Oost. Leuk, superleuk. Ik, ik ben wel sterk voor geweest. Eh, hoe vind je het dan om zelf zo meteen samen met eh, ambassadeur Teun voorop te lopen? Ja, superleuk. Echt gaaf. Inmiddels is de vlam onderweg van Nijverdal naar Wierde. Daar komt hij over een kwartiertje aan. Het weer de komende uren piept de zon er steeds vaker door. Al is er in het noorden en zuidoosten nog wel kans op een bui. Maxima tussen de 17 en 20 graden. Morgen speelt de zon weer de hele dag verstoppertje. Het blijft ook niet droog en het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er staat alleen file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland... tussen Brezandijk en Den Oever. Vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB. Hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je.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 All the nations, everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een korte schorsing is in Amsterdam de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries hervat. Vanochtend werden in de zaal beelden getoond van de moordaanslag. De berichten dat Rusland in Oekraïne graan steelt om zelf te verkopen zijn geloofwaardig. Dat zegt de Amerikaanse minister Blinken. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan het graan naar onder meer Syrië en Turkije te exporteren. Er zouden meer mogelijkheden moeten komen om niet functionerende geneeskundestudenten te kunnen wegsturen. Daarvoor pleiten examencommissies geneeskunde. Het gaat om studenten die bijvoorbeeld patiënten agressief benaderen of feedback niet serieus nemen. Het weer, vandaag wolken en zon. In het noorden en zuidoosten kan het wat gaan regenen. En het is een graad of 18. ik weet niet wat ik deed, maar ik weet ik jouw keuze ZFM. lo, lo is in me got a small en zomerhits.